Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het ziet ernaar nou uit dat het klaar is voor Archie. De Britse jongen van 12 ligt al bijna vier maanden in coma. Volgens artsen is hij hersendood en heeft behandelen geen zin meer. Keer op keer stapten de ouders naar de rechter, maar die gaven de artsen gelijk. De ouders deden nog een laatste poging bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar zij willen niet tussen de eerdere uitspraak van Britse rechters komen. De moeder van Archie is verdrietig it's just unfair. The fact as a parent, we've got no rights with our children. It's disgusting. But one thing I will say is, I promised him I'd fight till the end and that's exactly what I've done. Het ziekenhuis had eigenlijk vanochtend de jongen van de beademing willen halen. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Op steeds meer plekken zijn de omgekeerde vlaggen verwijderd. Boeren door het hele land hangen de Nederlandse vlag omgekeerd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen... als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar gemeenten willen daarvan af, omdat het gevaarlijk is als zo'n vlag loslaat. Bergbeklimmers die via het Franse dorpje Saint-Gervais naar de top van de Mont Blanc willen... moeten flink hun portemonnee trekken. 15.000 euro moeten klimmers betalen als borg voor hun eventuele redding en begrafenis. Er wordt gewaarschuwd niet te klimmen vanwege het risico op vallende rotsen. Lokale gidsen nemen daarom ook geen klimmers meer mee voorlopig. Maar tientallen mensen per dag gaan toch op eigen houtje. En wie in het centrum van Middelburg zijn afval netjes in de prullenbak gooit... krijgt een bedankje van de burgemeester. Letterlijk. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Dan moet, ik, nog wat terug zeggen tegen hem, nee toch? Ik ga niet tegen de prullenbak praten hoor. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. <laughs> dat is ook wat. Dat was de burgemeester. De burgemeester heeft allerlei teksten ingesproken... die door de prullenbak worden afgespeeld zodra er afval in gaat. De gemeente hoopt zo dat mensen vaker hun afval opruimen. Maar werkt dat niet voor iedereen? Ik ken de goede man niet. Ik zal een goede man wezen. En, eh, maar voor de rest uh, eh, maakt het voor mij geen indruk hoor. Echt niet. Het weer blijft droog en lang warm.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 Oh, je denkt dat je geweldig bent gaan Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij dit weer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten je ding, want ik ga hard.